Jurjen boekraad met het NOS Journaal. Na een schietincident in Leerdam heeft de politie twee verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 20 en 27 uit het Utrechtse stadje. De schietpartij was aan het begin van de middag tussen het winkelend publiek in het centrum van Leerdam. Een 20-jarige man werd beschoten en raakte gewond. Hij is buiten levensgevaar, meldt RTV Utrecht. Het motief van de schutters is onbekend. Boerenorganisatie LTO is bezorgd over de uitbraak van Afrikaanse varkenspest... net over de grens in Duitsland. In het dorp Emsburen, op zo'n 20 kilometer van Denenkamp... worden bijna 1800 varkens geruimd om verspreiding te voorkomen. In de directe omgeving van Emsburen zijn veel varkensfokkerijen. Met onmiddellijke ingang is het vervoer van varkens daar nu verboden. Afrikaanse varkenspest is een besmettelijke virusziekte... die vaak dodelijk is voor varkens. Er is nog geen vaccin beschikbaar. De ziekte is ongevaarlijk voor mensen en voor andere dieren. De politie heeft opnieuw mensen aangehouden in verband met het geweld bij het huis van minister Van der Wal eerder deze week. Het gaat om twee mannen van 26 en 30 uit Nunspeet die zich vanochtend op het bureau melden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en diefstal. Eerder werden al twee andere verdachten gearresteerd. Dinsdag braken radicale boeren door een politieafzetting bij het huis van de stikstofminister. Ze vernielden een politieauto en leegden een giertank in de buurt van het huis. De politie wil dat de railschoppers zich melden, anders worden er herkenbare beelden van hen verspreid. Duitsland vreest dat Rusland de gaskraan naar het land verder of zelfs volledig dichtdraait. De Duitse energietoezichthouder zegt dat huishoudens en bedrijven moeten kijken naar gasbesparing. Dat kan bijvoorbeeld door onderhoud te plegen aan cv-ketels. Het weer... Vanavond en vannacht droog en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt dan iets koeler dan vandaag.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 you know, it was this underground world. clubs in New York, like these underground clubs where you would go and you'd have to look into a camera and get buzzed into the steel door, and like it was a whole thing, and it was really, really fun and really. Uh, you know, it was this underground world that I got access to that I had that I didn't know was there, that I didn't know was there, that I didn't know was there, that I didn't know was there, that I didn't know was there, that I didn't know was there, that I didn't know was there, that I didn't know was there, that I didn't know was there, that I didn't know was there, that I didn't know was there, that I didn't know was there. I remember going to those Wow. adversity. But what you need to know and understand and what you need to be able to stand on is this. There is a way out. And you might not know it now, but all you gotta do is take a good look around you and you'll find that you have the element of surprise.